Want ik ben maar een meid die men vergeet. En een speelbal voor iedere man. Want ik weet als een man ooit eens trouwen gaat. Dan trouwt hij toch nooit. denk ik waarom was ik zo dom en ik huil bittere tranen van leed. Als ik een Ja, ik ben maar een meid die men heel gauw weer vergeet. En een speelbal voor iedere man. Want ik weet het wel, als een man ooit eens trouwen gaat, dan trouwt hij toch nooit met een meid van de straat. Dan denk ik waarom was ik zo dom en ik huil bittere tranen van leed. Als ik een bruidspaar zie gaan